gemeente en dergelijke. Dus dat is er ook veranderd. De gemeenschappelijke regeling heeft daar zelf een besluit over genomen en dat alle partners zo voorgelegd. En daarmee is het ook een gegeven, omdat we daarmee in het kader van die inkooprelatie de overeenkomst hebben en daarmee heb je ook geen verantwoording of terugkijken of vooruitkijken. Nee, ze moeten het voor dat bedrag doen. En dat is ook weer een contract. Dus dat is het antwoord. Dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Dank u wel, heer Meijer. Ehm, mag ik nou even rondkijken of er behoefte is aan een tweede termijn? Heer Bouwberg-Wilson, denk om uw spreektijd. U bent er al overheen. Maar ik geef u nog even... U bent nu ruim één minuut over uw spreektijd. Maar ik geef u nog een korte mogelijkheid. Nou, kijk, waar ik, nog even op wilde ingaan, dat is dit. Eh, ik, ik, begrijp heel goed dat, uh, dat het afgezet tegenover wat andere gemeenten uh, rekenen... dat dit nog een alleszins redelijk tarief is. Alleen op het moment dat je ziet dat in de afgelopen periode... kennelijk bij dat hele lage tarief, wat heel erg laag was, toch uitkwam dan kun je je toch afvragen, waarom is dat dan nu veranderd? Nou, de portefeuilleheer heeft, heeft, daar, portefeuille heeft erop ingegaan. Die zegt, ja, maar we verdelen dat nu eenmaal op een andere manier. Eh, oké, eh, dan ben ik wel nieuwsgierig naar die manier. Dank u, voorzitter. Zijn er nog meer partijen die iets in de tweede termijn willen zeggen? Nee, heer Meijer, alstublieft. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ben ik ook al over mijn tijd, heen? Ja, u bent er ook ruim over. Ja. Ik stel niet meer zo'n vervelende vraag over mezelf. Dat is wel duidelijk. Meneer Babberg-Wilson, ik dacht dat ik had uitgelegd... het tarief is nu voor iedereen gelijk. En het was compleet verschillend voor iedereen. En dat is niet meer uitlegbaar. En dat is het grootste verschil. Dank u wel. Dank u wel. Ik ga toch even de vraag stellen... Eh, kan dit agendapunt als hamerstuk? Ja ik zie dat dat het geval is. Dat is mooi. Dan hebben we alle agendapunten als hamerstuk uh, kunnen agenderen. Dat is een mooi resultaat. Hiermee sluiten wij dan dit agendapunt af. Dan hebben wij nog agendapunt 14 en dat is de rondvraag. En dan begin ik even aan mm, bij mevrouw van der Veld. Gaat u gang. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ehm, ik weet niet of het anderen ook opgevallen is, maar ehm, we hebben bij het circuit hebben we daar de oversteek van de bus. En daar hoort een oranje lamp te knipperen zodra de bus eraan komt. Ik heb nu al heel vaak de bus zien komen en geen lampje. nu ben ik een... wij kennen de weg hier. Maar ik hoop eh, dat het zomerseizoen eindelijk een keer van start gaat. En dat er hier dus weer vreemde mensen op bezoek komen. En ik hoop niet dat het resulteert in een... Eh, een ja, in, een botsing tussen een bus en een ander. Het is eh, levensgevaarlijk, het moet hersteld worden. Dank u wel. Zijn er nog meer leden die iets in de rondvraag willen? Mevrouw de Vries, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Eh, wij merken dat er best wel wat fietsenstallingen eh, verdwijnen, vooral in het dorp. En we weten dat er aandacht voor is in de meer permanente oplossingen. maar we horen toch wel bewoners klagen die hun fiets niet kunnen stallen. En met het seizoen voor de deur vroegen we af of daar nog maatregelen voor getroffen worden. En dan ook bijvoorbeeld denkend aan de boulevard. Dank u wel. Dank u wel. Als ik mij niet vergis, kijk even naar de heer Berendsen. Volgens mij... Dat is wethouder fietsenstallingen. Wethouder fietsenstallingen, ja. Maar we komen hier altijd op. Rondvraag komen we later op terug, neem ik aan. Hè? Dat wilt u ook, ja. Dank u wel. Dan eh, was dit het einde van de rondvraag. Dan deel ik nog even met u eh, de spreektijden. waren die ingezet op 15 minuten per partij. En eh, het college op 40 minuten. college. Dan is het OPZ daar 1 minuut 56 overheen gegaan. VVD heeft nog 2 minuut 10 over. D66 heeft nog 12 minuten over. Het CDA heeft nog 8 minuten 30 over. PVV 7 minuut 26 over. GroenLinks 8 minuut 47. PvdA 7 minuten en 5 seconden. En GBZ 7 minuut 43. Het college is 2 minuut 33 over de tijd heen gegaan. Dus dit even ter indicatie, zodat u weet wat er gebeurt. Twee minuten. Dan dank ik iedereen hartelijk eh, voor de aandacht en inbreng. En wens iedereen nog een fijne avond en sluit deze vergadering. Dank u wel. voorzitter. meer denk ik. Ja.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 For away van Zandvoort, op 106.9 FM. Yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself.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 9.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

是。 a blind man cross the road, trying to make the earth sigh. Ever see younger growing old, trying to make a You know, uh, it's taken me a long time, girl, to realize how much you mean. like yours is hard to find she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.